Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de extreem hoge temperaturen in het westen van de VS... zijn op verschillende plekken bosbranden ontstaan. Omdat de hitte aanhoudt, zijn die branden moeilijk te blussen. At least a dozen large wildfires up and down the west coast. We have had several firefighters injured in a couple of them... as they work those, uh, to battle those flames. Ja, brandweermannen zijn al gewond geraakt bij bluswerkzaamheden. Op sommige plekken werd het afgelopen week 53 graden. En vanwege de hitte in de stad Phoenix in Arizona moesten meerdere mensen naar het ziekenhuis. En ook is een jongen van tien overleden door de hitte. Veel verkeersongevallen de afgelopen uren. Op de A6 bij Almere Oostvaarders is een vrouw van 30 omgekomen. Volgens Omroep Flevoland raakte ze met haar auto van de weg. Het is niet bekend waardoor dat gebeurde. Ook bij Zwolle is iemand omgekomen door een verkeersongeluk. Op de A28 raakte een bestuurder van 33 jaar van de weg. Sloeg toen over de kop en werd de auto uitgeslingerd. Iemand die ook in die auto zat raakte zwaar gewond. En zo klonk het gisteravond op de NASA-basis in Houston is ready to come out? Hey! twaalf maanden lang leefden vier astronauten van NASA geïsoleerd van de rest van de wereld in een koepel op de ruimtevaartbasis. In de koepel was het oppervlak van de planeet Mars zo goed mogelijk nagemaakt. Nou, met dat experiment wil NASA onderzoeken hoe leven op Mars eruit ziet. De astronauten zelf waren vooral opgelucht dat ze eruit mochten. I also <laughs> want to thank this crew who is just been amazing. I just um, really appreciate every every day that uh, I've gotten to spend with you guys. And finally, I want to end <laughs> with saying to my family, um, I love you to Mars and back. Still. En NASA is nog niet klaar met de proef en zoekt alweer nieuwe kandidaten voor een tweede ronde.